ik je strippen, mag ik je strippen, mag ik je strippen, strippen kaartje zien. Mag ik je strippen, mag ik je strippen, mag ik je strippen kaartje zien. Mag ik je strippen, strippen, strippen kaartje zien. Je hebt toch zeker wel een stukje of al jaren in een autobus. Ja, ja, in een autobus. Want zo'n autobus is lekker knus. Ja, ja, die is lekker knus. Maar als jij gezellig mee wilt rijden, dan hangt daar wel een prijsje aan. Dan eerst moet jij een strippenkaartje kopen voor je met slip through.